Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De fietser van 18 die gisterochtend zwaargewond werd gevonden... vlakbij zijn werk in Os in Brabant is doodgestoken. De politie heeft een man van 25 uit het nabijgelegen Hees opgepakt als verdachte. er kwamen meerdere tips binnen. Zo had iemand de verdachte ochtends gezien met een mes bij het treinstation van Os. volgens de Telegraaf is het een verwarde man die bekend is bij de politie. het slachtoffer en de dader zouden elkaar niet kennen. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is verder gedaald naar 1158. Dat zijn er 18 minder dan gisteren. Volgens het landelijk netwerk acute zorg zet de gestage daling door, zoals verwacht. Ook het aantal nieuwe coronadoden daalde. De afgelopen dag zijn er 67 nieuwe geregistreerde doden bijgekomen in Nederland. Dat is de laatste stijging in weken. Het kabinet waarschuwt opnieuw dat coronamaatregelen morgen niet vergaand versoepeld worden. Premier Rutte en de meest betrokken ministers die hebben vanmiddag vergaderd over mogelijke verruiming van de coronaregels. Als er wordt versoepeld, dan gaat het volgens minister De Jonge om kleine dingen. Minister Grapperhaus zegt dat hij zich heeft ingezet voor meer vrijheden voor jongeren. Ook suggereerde hij de mogelijkheid van eenrichtingsverkeer op de stoep. In het zuiden van het land woeden nog altijd twee grote natuurbranden, waarschijnlijk vanwege de droogte. In de Mariapil bij Deurne stond halverwege de middag een stuk van 500 bij 800 meter in brand. De rook is in de weiden omtrek te zien. De brand is nog niet onder controle. In Limburg is brand in een natuurgebied bij de Duitse grens, niet ver van Roermond. De brandweer daar krijgt hulp uit Duitsland. Het weer nog volop zon bij 13 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden. Wel staat er een stevige oostenwind. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 4. De komende dagen blijft het droog en zonnig. De oostenwind die neemt vanaf woensdag wat af. Tegen het weekend is er kans op een bui.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 feels better. is. I'm done with the fellas, just saying. Farewell tequila, so long margarita, Ladies, achieve I hate to leave ya, don't want the pressure. I don't need a lecture. the drama. I'm fixing my karma. One more night up your nirvana.